Het was wachten op een topdag, zegt verslaggever Helene Ecker. Tweede paasdag was zo'n dag met heel veel wind en toch ook nog af en toe zon. Eh, en nou ja, het gaat overigens vooral om eh, wind op zee, windparken op zee. Daarin eh, zit met name de groei. Sinds begin dit jaar wordt in Nederland record na record gebroken. Dat komt doordat er veel windmolens en zonnepanelen bij zijn gekomen. Ook in andere landen wordt meer groene energie opgewekt. De zes jaar cel geëist tegen een Rotterdammer van 20. Hij is onderdeel van een groep die het vorig jaar bij de Pier in Scheveningen aan de stok kreeg met een andere groep. Daarbij werd een Rotterdammer van 19 doodgestoken, rapper Choo Choo. Volgens het Openbaar Ministerie is de Rotterdammer die vandaag voor de rechter stond begonnen met vechten. Er mogen fans op de tribune zitten bij de wedstrijden van Oranje op het EK komende zomer. De KVB mikt op 12.000 fans per wedstrijd. Voordat ze de Johan Cruijff Arena in mogen, worden ze allemaal getest. En in Amsterdam is een Tesla-spiegelbende opgerold. Er zijn drie mannen opgepakt. De afgelopen maanden werden in Amsterdam minstens 87 keer spiegels van Tesla's gestolen. En deze man werd er helemaal gek van. Het overkwam hem meerdere keren. Er zal een markt voor zijn, maar ik weet niet eh, wie dat eh, via Marktplaats koopt. Wat zijn eh, dit hele dure spiegels dan? Nou, het valt wel mee. Een nieuw setje kost volgens mij 17, dus dat is wel te overzien. En politie sluit niet uit dat er nog meer spiegeldieven zullen worden opgepakt. Het weer, het is vanmiddag wat vaker droog.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 Oh, why, oh, why, why should one have to go on suffering when every day I breathe? Please come back to me. you If only I give you one last chance, with the devil, you can no longer dance. You got to be faithful, so we could be through.